7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De VS keurt het besluit van Israël af om geen belastinggeld meer af te dragen aan de Palestijnse autoriteit. Het gaat om ruim 80 miljoen euro per maand. Op jaarbasis is dat goed voor twee derde van de Palestijnse begroting. Aanleiding voor het Israëlische besluit is de aanvraag die de Palestijnse autoriteit heeft ingediend voor lidmaatschap van het internationaal strafhof. De VS vindt dat beide partijen geen stappen moeten zetten die de spanningen vergroten en die het hervatten van de vredesonderhandelingen bemoeilijken. Daarom keurt Washington ook de aanvraag door de Palestijnen bij het strafhof af. Het kabinet wil een steviger aanpak van gedwongen huwelijken, homofobie en eergerelateerd geweld. Minister Ascher heeft er tot en met 2017 3 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. daarmee krijgen bijvoorbeeld docenten op middelbare scholen training om de signalen van huwelijksdwang te herkennen. Ook komt er een campagne op sociale media en een fonds voor acties om de acceptatie te vergroten. Ascher benadrukt dat mensen zelf mogen weten met wie ze trouwen, of wie ze vallen en of ze willen scheiden. Naar schatting komen de problemen honderden keren per jaar voor. Burgemeester de Blasio van New York heeft uitgehaald naar de agenten die hem tijdens de begrafenis van een van hun collega's de rug hebben toegekeerd. Hij noemde het respectloos naar de families die hun geliefden verloren. De Blasio kreeg bijval van politiecommissaris William Bratton. De agenten houden de Blasio mede verantwoordelijk voor de moord. Hij zou zich in het debat over politiegeweld tegen minderheden niet solidair met de agenten hebben getoond. De kust van Ameland-Midden wordt de komende maanden versterkt met 2 miljoen kuub zand. Baggerschepen van Rijkswaterstaat storten het zand op de zeebodem op zo'n 500.000 meter voor de kust. Onder invloed van de zee, wind en de stijgende zeespiegel verliest de kust van Ameland terrein. De werkzaamheden beginnen vanochtend en gaan meer dan vier maanden duren. Het weer op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Het wordt vanmiddag 4 graden. Dit was het SDFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Oost richting Amersfoort staat file bij Zeeburg 2 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen.